Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland moet kunstwerken uit het buitenland... waar ze niet op een eerlijke manier aan zijn gekomen, teruggeven. Dat is het advies van de Raad voor Cultuur. Het gaat om kunstwerken die bijvoorbeeld zijn geroofd in voormalig koloniën... zoals Indonesië en Suriname. Onvoorwaardelijk. Als het niet van jou is, heb je er geen recht op om dat te houden. En als het gevraagd wordt, dan moet je het teruggeven. Het kabinet neemt het advies van de Raad waarschijnlijk over. En dat betekent dat waarschijnlijk honderdduizenden spullen terug moeten. De politie heeft een anti-abortusactivist opgepakt voor het bedreigen van personeel van klinieken. De man van 37 uit Kapelle aan den IJssel zou gruwelijke e-mails hebben gestuurd. Onder meer met filmpjes waarin mensen worden afgeslacht, zegt het Openbaar Ministerie. De Belastingdienst heeft in de gemeente West-Betuwe in Gelderland een grote illegale sigarettenfabriek opgerold. Die zat verstopt in een afgelegen boerderij. Zo'n 24.000 kilo aan tabak werd er gevonden, genoeg voor meer dan 20 miljoen sigaretten. 13 mensen zijn opgepakt. En voor het eerst in lange tijd kan Ronald Koeman vanavond gewoon weer eens een wedstrijd van Oranje op tv kijken. Op de bank in de woonkamer in plaats van in het stadion. De oud-bondscoach kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren. Ik denk dat we daar eh, in 2, twee, 2,5 jaar hebben we met elkaar iets teweeg eh, gebracht eh, waarin iedereen zich eh, ongelooflijk happy voelde, staf en, en spelers. En, en die uitstraling laten ze daar nou mee doorgaan dan. Nou, heb je er vertrouwen in? Ik heb er wel vertrouwen in. dat vertrouwen heeft hij dan in zijn opvolger Frank de Boer. Die staat vanavond dus voor het eerst langs de lijn. Om kwart voor negen begint de oefenwedstrijd tegen Mexico.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 Yeah, yeah. deep in water, you're drowning us. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. en un escondido. Nos vamos pa' trucks en Keikos y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby, que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí.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 Ze worden verdacht van zeker 24 moorden. Ook van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley in 2014. IS publiceerde destijds een video van de executie. Nederland moet 40.000 euro betalen aan de nabestaanden van een Irakees... die in 2004 in Irak werd doodgeschoten. De rechter vindt dat de Nederlandse staat aansprakelijk is... omdat de Iraakse militairen die dat deden handelden onder Nederlands gezag. En de Fransman Julien Alaphilippe heeft de Brabantse pijl gewonnen. Hij troefde in de sprint Mathieu van der Poel af.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 Bet that I can make you believe in love and sex and magic let me drive my body around you I bet you know what I mean, you know what I mean. you know that I can make you believe In love and sex and magic oh.